Clemens Peters met het NOS Journaal. Kiesgerechtigden kunnen nog twee uur stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Om negen uur sluiten de stembureaus en dan begint het tellen van de stemmen. En dan komt ook de eerste exit poll van Ipsos INO in opdracht van de NOS en RTL... die een indicatie geeft van de verkiezingsuitslag. In de loop van de avond en nacht komen dan de gemeenten met hun uitslagen. Naar verwachting komen de eerste uitslagen rond half tien... van kleine gemeenten zoals Vlieland, Schiermonnikoog en Roosendaal in Gelderland. De opkomst ligt vandaag iets lager dan twee jaar geleden. Rond kwart voor zes had naar schatting 48 van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht. In 2023 was dat rond deze tijd de helft van de kiezers, 50 een man van 19 is veroordeeld voor het proberen binnen te dringen van het gebouw van de Tweede Kamer. Hij bedreigde in februari een hostess, sprong over de toegangspoortjes en rende een gang in. Beveiligers voorkwamen dat hij verder kon komen en de marechaussee wist hem te overmeesteren. Uit onderzoek is gebleken dat de man aan diverse stoornissen leidt. Hij is veroordeeld tot jeugddetentie en daarna moet hij van de rechter weer bij zijn vader en moeder gaan wonen en een zinnige dagbesteding zoeken. Het dodental van de politieactie tegen een drugsbende in Rio de Janeiro gisteren is ruim verdubbeld. Eerder werd nog gesproken van 64 doden. De gouverneur heeft het nu over 132 doden. De politieactie is de dodelijkste die ooit tegen een drugsbende in de Braziliaanse stad is gehouden. De KNVB gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen de rechterlijke uitspraak... waardoor Vitesse kon terugkeren in het betaalde voetbal. De bond doet dat nu in het belang van het gehele betaald voetbal... staat op de KNVB-website. Naar verwachting zal de Hoge Raad niet voor het einde van het seizoen oordelen over de zaak. En dat betekent dat Vitesse het seizoen in de eerste divisie zal uitspelen. Het weer, regen, eerst in het noorden en westen, maar later vanavond ook meer naar het oosten. Morgen bijna overal droog en zonnig en dan wordt het ongeveer 13 graden.